Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Dortmund is de halve finale tussen Nederland en Engeland zojuist afgetrapt. En die wedstrijd wordt vanavond iets anders gespeeld. Koeman plaatst Malen in de basis. Je kiest voor Malen, één wijziging. Waarom? Omdat we met diepe zijkanten willen spelen. En eh, we willen Memphis wat meer betrekken in, in de rol een extra man te creëren op het middenveld. Ja, en dan heb je wel diepte aan de zijkanten nodig. Ja, op dit moment speelt Nederland voor een finale plaats. Op de vraag over hoeveel het gaat worden... kwam dit antwoord wel heel veel voorbij, hoorde verslaggever Lisa Arnold. 1-1, verlenging. Wout Weghorst 2-1. 2-1 Nederland. Gakpo die scoort hem gewoon twee keer. 2-1 voor Nederland. Ik hoop op een eh, goede 2-1. Woutje Weghorst, die moet zeker scoren. 2-1 met, eh, ik denk, Gakpo en Wout Weghorst die scoren. Ik denk eh, met 2-1 ook eigenlijk. Met Kakbo en eh, Van der Ven. Ja, voor dik 5000 huishoudens in Drenthe is het vanavond extra spannend. Mogelijk moeten oranje fans van Wijster tot aan Hooghalen... Eh, de eerste helft van Nederland-Engeland missen omdat er een stroomstoring is. En Nexus, die het probleem nu probeert te fixen... zegt dat mensen rond kwart voor negen weer stroom hebben. Ja, wij hebben een nieuwe en ook België krijgt een nieuwe premier. Waarschijnlijk wordt het Bart de Wever van de NVA. Dat is een nationalistische Vlaamse partij. De Wever is nu al burgemeester van Antwerpen. Hij moet een regering gaan maken met vier andere partijen. En voor Belgische begrippen gaat het best soepel en snel. Jeugdsentiment to the max, want er komt een nieuwe film over dit groene monster. I live in a swamp. I put up signs. I'm a terrifying ogre. What do I have to do to get a little privacy? Ja, Shrek horen we hier natuurlijk. Filmproducent DreamWorks laat weten dat er een vijfde deel van Shrek in de bios komt in 2026. En alle bekende stemacteurs zijn er weer bij. Eddie Murphy, Mike Myers en Cameron Diaz. De laatste Shrek-film komt uit 2010 en de eerste uit 2001.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 Work hard, excel, but don't be a dick about it. Forge relationships, be a good friend. Recognize yourself in others. Accept compliments humbly. Give people compliments every day. Feel empathy for others around you. Being sympathetic is a virtue, but don't be a dick about it. Become a good partner. Be loyal and trustworthy. Responsibility is noble. Love is about the effort you put in. Stimulate the growth of one another. Stay true to yourself, but don't be a dick about it. Raise a beautiful family. Be a loving and nurturing parent. Spend time playing with your kids Allow your children to make mistakes. Inspire your offspring to be unique. Instill life lessons and a sense of morality. Give instruction and be proud, but don't be a dick about it. Make judgments, don't be judgmental. Be honest, not brutal. Don't lie, but learn how to. Shade the truth when needed, but don't be a dick Develop a dynamic taste in music. Ripen your palates for fine food. Sharpen your eyes to detect art. Nurture a sense of independence. Enjoy going to a movie alone. Learn how to be patient. Say please and thank you. Mean what you say. Do what you mean. Just please. Whatever to you in life. Just don't. Just don't be a dick about it. wil even terug naar Joshua. En je komst naar Nederland. Ja. Want hoe ben je hier terechtgekomen? Wat, wat was de trigger om naar Nederland te komen? Het is ook, eh, ja, sorry, ik heb geen kort verhalen. <laughs> ja, dat geeft niet. What I uh, touched upon earlier eh, was um, my life in California, in Los Angeles. Um, na my university period, has my, een van mijn roommates, Ross, is verhuisd naar Arizona. And ik was in terug om dat Bukowski. Na, I graduated college. My first job out of, with a degree in psychology, a uh, major in psychology, minor in English. So only thing I could think of cleverly was that I could literally fuck with someone's mind. you know, literature, psychology, fuck with some, haha, funny. That was, yeah, see, I'm not a best stand-up comedian. <laughs> <laughs> But maybe in English, it's funnier. But yeah. I was, part, I, was, I, I was op zoek naar dat soort bohemian lifestyle. And so I graduated college and uh, ik eh, zijn terug naar Albany in een heel klein studio appartement. En ik heb een baan gevonden als eh, een uh, soort van busboy you know, cleaning up the tables in a, a hotel restaurant, a mhm. uh, Holiday Inn in a, in a town vlakbij. by. Ja. En een gewone dag in dag uit leven op eh, zes uur, zeven uur op mijn werk. En uh, cleaning up uh, breakfast dishes and lunch dishes from people. En dan de middag naar de bar en drinken en herhalen, herhalen, herhalen. <laughs> ja, er was ook, I think tijdens deze periode Henry Miller ontdekt. En dat soort uh, eh, tropic cancer, dat lust for life. Dat uh, gewoon, uh, eh, ik geef op je normale leven en ga naar op zoek naar wat je wil. En dat was short what Henry Miller did, you know. And I thought, fuck it, I'm going, I'm, I'm out. Let's. go. and I spoke with Ross, and I drove out to Arizona, put all my shit in my car, and I drove over three or four days uh, from New York to Arizona. It was een heel mooi periode. Van de echt eh, cheap hotels, met mijn radio, <laughs> driving through the night, listening to Mazzy Star. You know, that uh, first album from Mazzy Star mhm. is so mooi. Een soort yeah. easy rider of zo. Ja, yeah. yeah, nou, ik was niet zo cool, maar <laughs> I, I had a, red Toyota Celica, a little <laughs> sports car. oh, okay, not maar, bad. Um, and then I spent eight months in Arizona, and I worked in... Um, I want. I always wanted to do room service in hotels. Okay. Yeah. The, I think as a, a, young boy, I came across a Penthouse magazine, mm-hmm. and you know, sort of porno blog, and yeah. in the Penthouse had you the forum. is de letters. Dit okay. supposedly ja, ja, ja. mensen schrijven naar de magazine met haar. Voor advies of zo. Ja, niet advies, maar nee? meer over de avonturen. Oh, <laughs> Seksual okay. avonturen. Ja, ja. So, eh, ja. misschien als een jong man kom ik tegen een waar was... Ja, uh, you know, de, de verhaal was, niet mijn verhaal, maar de verhaal in de blad was... <laughs> ik word laat in de, in de hotel en word ik eh, in de roomservice en moet ik dit of dat brengen naar de kamer. En ik doe de deur open en staat de vrouw open. ze, zijn de, de borst vol uit eh, de, de, de, de robe en de nightgown. En ik ga binnen en zij eh, mij uitgenodigd om wat te drinken. En, en hebben lekker gevraagd en zo. En zo. En That's what I want to do in my life. was <laughs> your dream? <laughs> so, I weet je wat, ik, ga, ik wil roomservice doen. Ik en is het gelukt? We'll get there. <laughs> don't jump, eh, the, don't jump in the pit. Op één dag, riding along Sunset Boulevard... en daar ineens zag ik de Chateau Marmont. En ik dacht, oh wow, that plek. I'm gonna get a fucking job there. I got a job at the Chateau Marmont. ineens was ik, ik zag iedereen. Like all the rock stars, voor mij, eh, eh, all the LA people, everything, muzikanten, schrijvers, dingen, weirdos, drug addicts, eh, all this was there for my nose. Het was echt gek. Um, en dan op 24 augustus ik was aan dienst in room service, maar je doet ook de lobby in de terrace business, gewoon bediening. Mm. En eh, dat was een heel mooie vrouw. Ze zit alleen op de terras. En ik zei, goedenavond, eh, ik ben Joshua, oh, what can I get for you tonight? En ze begon met een glas wijn en, we, ik breng een glas wijn, we beginnen te praten. En zei Victoria, en zij is, ben ik weet, en uiteens komt er vrouw. uit, zij is ook van Queens, New York. Oh, maar zij is, it's her birthday. It's like, oh, it's my birthday the day before. oh, wow. Yeah, So zij is alleen, a bit lonely, it's a birthday. Ik denk, heb je iets van LA gezien? Nee. Wil je met mij wat drinken? Ja. Yeah, Naar werk. Oké. Zo, <laughs> na mijn werk, we gaan out. Even naar een Irish bar. Sit dus zitten drinken en kletsen. En zij mij vertelde, zij woont eigenlijk niet in Queens, maar ze woont in Harlem, in de Netherlands. Oh. And uh, so praten, praat, praat, En eind van de avond ik breng het terug naar het hotel. En wij uh, geven elkaar onze uh, briefadressen. Dus voor e-mail. Ja, ja, net voor e-mail eigenlijk. En there was a moment ik was een beetje klaar met de hotelwerk. Again, I want to walk in the shoe. I want to do what Henry Miller did. I want to go to Europe and be surround myself with the freaks, geeks and weirdos. I want to go op zoek naar de mensen, de creatieve mensen. Ja, ja, ja. Zo, ik had heel veel geld uh, opgespaard. Gewoon gaan. Ja. So I did that. You called You have lived, and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like green. You look like green, you look like green, you look like green, you look like green, you look like green, you look like green, you look like green, you look like green. Thank you. stretched out to the limit. You make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain like rain. You look like rain. You look like rain. Yeah, you look like. I came to Harlem, stayed with Victoria, uh, sort in her righteous house in Schalkwijk, waar ze woont. sort of, Anne Frank woonde ik in de, <laughs> in de, zolder. <laughs> you know. En s'nachts moet zij de trap naar boven, zo zij kan naar de wc. <laughs> Zo ik moet in de grote plastic spa bottles blazen. En in, over, was March, so I remember she would take me op de, op de achterop op een fiets. En uh, Victoria is best wel mooi, stevig, een soort van Robert Crumb. Mm-hmm. je, weet eh, ja, eigenlijk een side verhaal is dat er was een keertje dat, ja luister, dat Robert Kroon kwam naar de patronaat te spelen met zijn band. Victoria worked toen bij de patronaat als vrijwilliger. Na de optreden zijn al de mensen wil dat hij, hij een speciaal poster laten maken voor de avond. Zo so iedereen natuurlijk wil al de comic liefhebbers wil dat hij gaat tekenen. Nou, Robert Crumb geeft geen handtekenen. Behalve als je bent een mooie, grote, stevige vrouw. <laughs> en hij zag Victoria ja. en hij zei, her. <laughs> heb je ooit de documentary over Krom gezien? Nee. Hij ziet deze vrouw en wat hij wil is achter op haar rug een piggyback. Oh. En Victoria had hem de piggyback van... I wasn't there, maar ik geloof in een verhaal verhoord. Zij geeft hem de best piggyback ride of his, eh, ooit van mijn leven. <laughs> En uiteindelijk heeft zij handtekening op twee posters gedaan. Kijk eens. Eén voor haar en één voor mij. Zij ah. hebben één voor mij gedaan. En zij stuurde naar mij in L.A. Het was echt like, wow, dit is echt tof. <laughs> Ehm, maar ja, ik zo, eh, Victoria en mij... Um, in Schalkwijk, ja. <laughs> Zij take me achter op de fiets. Ja. And I'm like, what the fuck? I'm an American kid, let's get in ja, the car. fiets, ja. Gaan we niet rijden in de auto? Nee, auto op de fiets. In de March wind. Ja. Naar Harlem, naar de binnenstad. Ja. Naar de Melkwoud, uh, naar de Yeltes. Um, ik kom in de Yeltes Café. Vroeger was de Yeltes Café so like for mij it was like I hung out in the, with the barflies in America. Maar je komt in de Yeltes Café, rook en al die zwaar heftige kunstenaars en raar eh, lieve <laughs> mensen. En yeah. I was like, what the fuck is this? and <laughs> it was and everything smells different in Europe. Things just yeah? zijn ietsje anders of zo. En ik kom daar en de mensen zijn like uh, een van de Eerstavond zit ik in de Yeltes. Victoria en de goede ex-boyfriend Nico, who came later, a really good friend of mine. En komt een man binnen en, iedereen, en hij zegt tegen mij, eh, wie ben jij? En ik zeg, uh, iemand zegt, oh, he's from Los Angeles. En eh, hij zegt, ah, what, what do you think of our Mickey Mouse country here? So yeah. En uh, was man heet Pepe Fisher. Pepe from the Jazz Up en beat Cream en Cheerful Foo Flies. En ik ga op dezelfde avond uit met Pepe en andere mensen helemaal op de dak. Ik was I found in Harlem alles dat ik heb in Los Angeles gemist. Cultural Center, maar iedereen was cold. Ik iedereen zei, als je zit in een bar, iemand zat naast je en je zei, hey, hoi, goedenavond. Mensen vragen, wat doe je? Hm? Niet wie je bent. En in hier in Harlem, wat ik merk, en meteen was mensen vragen, wie ben je? Later was het, wat doe je? en het mag maakt niet uit toen, dus 20 years ago, wat je doet. Nee. En was meteen, I was brought in to this sort of business circle. I met the right people at the right time. Mm -hmm. There was iets. Martijn Krijver went on to run the fietsenfabriek in the Pacific Park. and nu het Slachthuis 13 in the Voenikstraat toen. I was the bartender by the eh, Held three months I traveled around Europe just meeting people and spending time in cafes and up and mensen. <laughs> and they would invite me home for dinner. And I would end up in some bar uh, uh, uh in Munich, in München. I remember walking across the street, the guy come the other way. zegt iets tegen mij, begint te praten. Next thing I know, we're in some bar with Russian prostitutes. You know, and just kind of weird, and like drinking beer there. And it was like, okay, eventually it was like, I'm not supposed to be here. Maar <laughs> niemand doet me niks, eh, niks verkeerd. Geen probleem, ja. Maar het was gewoon go with the moment. Flow with, with the people that you meet. And it was echt heel mooi. En then na drie maanden was ik terug in L.A., And ik een by the Hotel Bel Air. and there are room service at a really wealthy, you know, I, I did room service yeah. with Margaret Thatcher. You know, that oh, sort of shit. Yeah, Kings, yeah. queens, princes, shahs. Yeah, mm. mm. Michael Jackson was staying at this hotel. I can see him already. It was well there. <laughs> Um, Kevin Spacey. I had my own hashtag Me Too moment with Kevin <laughs> Spacey. Before that, it was even that. My, uh, no problem, Kevin. It's okay. He got me stoned and then tried to. Uh, okay, oh, <laughs> really? another story. Another story. Uh, um, my, then I. Maar hij had een toen plannen zes in Europe design in Turk in Harlem. And I was back to my people, uh, back to the people I knew. And everybody's like, hey, je bent terug. Wow, what do you, hier? What great. Good, good. Dat was echt tof. En dan was ik uh, terug naar New York, naar mijn ouders. Eén jaar gewoon bij mijn ouders, 28. Work in een chic café, bediening, you know, geld verdienen. So, got into yoga, and eh, lifting weights eh, to get me out of the house, zeg maar. And uh, a year and a half there or so, I was like, ah, I'm going back to Harlem just for the summer. I can't three months, four months uiteindelijk. En and then coming to ook figure out my life. And 22 May will be, my, deze aanstaande uh, May is 22 year, and ik kom in summer. And again, smoke pot, paint, write, drink wine, go for long walks, do listen to music. He was really into Leonard Cohen. I listened to Leonard Cohen and yeah, you know yeah. and Dingich's Dune, and then I ran into Martin Kreiver uh, late night, or uh, twice, twice. Once in the post postkantoor and once late night op straat. And I heeft my uitgenodigd om te komen even kijken bij de fietsenfabriek. Okay. it was net open. Yeah. En hij zegt, als je wil daar werken, ik wil dat je komt me werken. Dus ik ga niet terug. I'll get a job for you. En na drie maanden, ik had eh, een appartement. Ik heb, eh, you know, ik, eh, ik dat zomer gewerkt bij Club Nautique eh, in Zandvoort, you know, oh, Ja, Door de down iedere dag fietsen en s'nachts ja. first terug bij, bij Yankees, jointje kopen en blowen en dan door de down terug fietsen, you know, echt like in de in de big moon en in de regen, en de wind en door de down there. En het was echt like, this is magic. Voor mij als een Amerikaan, voor maybe voor Nederlanders is qua maybe normaal, whatever. Maar voor mij, dit was echt. Het fietsen bedoel je, en zo door de, duin duinen of zo. De experience, de fietsen, de wind, de openness, de air, de lucht. kan, je gaat fietsen naar mijn werk door de down. van de <laughs> zee naar de stad. Ja, <laughs> ja, ja. En dan uitgaan of whatever. Het was zo mooi. En dan heb ik eh, op een keertje bezoek gedaan bij de fietsen en, en met Frans Fiets, de eigenaar, gesproken en mijn verhaal verteld. En hij is like, en toen zeg ik, heel hele verhaal. En ik zeg I want to work. He says, you want to work? I said, yeah, I just want to work. He's he okay, go ahead. Ga je in de koken staan. And yeah, I started working, and they helped me with the permits, and I had some permits problems, and other personal issues came into play, and became a bit beetje zwaar and moeilijk. And the 9/11 happened, and life happened, and this ah, happened, and that happened, and and life grew, you know. And the bohemian sort of idea, it's it sort of faded away faded. to a bit more of kind of stability and comfort comfortability. Yeah, yeah. you ja. wordt ook wat ouder. Dat ook, you know. En ik was niet meer op zoek. I found okay. it. I, I, honestly, it sounds like a bit cliche, yeah. and I hate to quote someone like Bono, but I found what I was looking for. Ah, okay. Hier in Nederland. Yeah, hier in, oh, in nou. Harlem. In Harlem. Maar nu, na 22 jaar, heb ik heel veel contact over met muzikanten en creatieve mensen en leuke mensen dooruit Nederland, dooruit Europa. You dat ik... En dat is mooi, ja. ja. Nu voel ik, ik ben thuis. Ik heb, eh, ik heb een heel mooi leven opgebouwd met heel mooie mensen. daar Library name gaat terug naar LA. En terug naar de time dat ik ga uh, eh, reizen naar Europe. Ross en ik, mijn roommate van Arizona, Ross eh, uiteindelijk is verhuisd ook naar LA. En wij hebben samengewerkt bij de, bij die uh, Chateau Marmont. Ik heb een baan gevonden. Je hebt vraag over, heb dat wel gelukt over die verhaal uit de, Niet bij mij, maar wel bij hem. Motherfucker. Bij hem, ja? <laughs> ja. <laughs> dat is um, maar wij hadden verschillende appartementen uh, toen. En we always gave a name to our apartment. Kind of stoned and you think, oh, eh, this is new. And we had heel veel... We would just paint on the walls or invite people over and we make paintings put on the wall. We had heel veel... Ross was echt een fan from Frank Zappa. Okay. Jaco yeah. Pastorius, he was a bass player, jazz bass uh-huh. player uh -huh. too. Yeah. So hij had heel verschillende smaak in muziek. En ik had mijn eigen smaak uh, samengebracht. En I introduced him to sort of like Bukowski and Burroughs and stuff like that. Yeah. So we had this, we had an apartment called the Den of Sin, the home of impropriety. Okay, yeah. I like had with, ik had de naam gedacht, The Irrational Library of Nonconforming Collusion and Musical Mayhem. Oké, okay, een mond vol. Een <laughs> ik heb I, ik stamp gemaakt. Like, okay. psh, and so you can put up brieven. So when I started traveling, Ross and I would write letters back to mhm. each other. And ik all altijd from the desk of the Irrational Library. Oké, okay, ja. Yeah. Toen kwam ik bij de fietsenfabriek en langzamer gaat de, eigenaren en de mensen daar mij leren kennen. En dan ineens wisten, ik was eh, ja, bezig met gedichten en ook toen met eh, tekenen en eh, schilderen. You know, freehand, een beetje à la Keith Haring. Oké, okay. ja. <laughs> Nou, Keith Haring had more style, much more nee, inzicht dan ik. Maar, zo so mij uitgenodigd om een soort van expositie te doen. En dan heb ik uh, ja, uh, poetry lezing en een music video met Marcella Kauper, de dochter van Hannes Kauper en Christine um, Persum gedaan. En een musical track met de mensen die ik, ik leerde kennen uit Madrid, called dark, Another Dark Alley Scenario. <laughs> en dan, ik heb een hele expositie gedaan en dan na dat heeft mij gevraagd: wil je eigen avondje draaien met you know, bandjes of okay, creatieve yeah. poëzie? ik zei: yeah, great. Can I call it the Irrational Library? Wow. Ah. They're like, yeah, sure, call it what you want. So toen begon day. the Irrational Library. Jew. One of my guardsmen is a Dago. One of my secretaries is a Dyke. One of my dry cleaners is a Chink. One of my bartenders is a Mick. One of the guys who wash my car, I call a Spick. One of my gardeners is a Wetback. One of my bandmates is a Camel Jockey. One of my gym buddies is a Gender Fluid Boy. One of my post carriers is cracker faggot. One of my deli guys is Todd in. One of my surgeons is a goop. One of my IT guys I call a poo. one of my best friends is a lesbian Canadian. One of my pharmacologists is kike. One of my neighbors is an idiot. No, no, stop making all my bad. And one of the biggest problems facing our society, men and women, are races and religion. not so much as someone is over, use language that provokes, or just can't take a fucking joke. But there's some people that are just like fuck, and no amount of lubrication is going to help get that stick out of their bigoted asses anytime soon. En dan mijn vrouw en ik zeggen uh, tegen elkaar, zullen we misschien wel beginnen voor onszelf? Zij dus ik komt uit de idee, een idee van een café, maar horkenregelingen zijn heel duur en heel ingewikkeld. Zo uit de winkel, maar ik kan koffie aanbieden, you know, zoiets. Zo so ik dacht, oké, okay, tweede hand, spullen that we love. Tweedehandszaak. Zo, we begonnen het samen. Mijn vrouw is meer van de Brokante dingetjes, Brabantiërs, eh, billen. Ja, Maar eh, was het snel dat mijn ego took over the place qua eh, how it should look and stuff. Maar we merken ook zelf dat zij kan niet... Het plan was dat na een tijdje, zij stopt met haar eigen werk en dan gaan we samen doen. Maar dat qua kosten kan niet. Zo, so, ik was de face of de winkel ja eh, uiteindelijk. en dan uh, I kept pushing the tempo with yeah, the alternative vision and tried to fill it up with spullen dat ik dacht dat andere mensen wil ook eh, waarderen. Ja. Nou, platen, boeken en ook van dat subculture uitzicht. Oké. En ik heb gedacht, oh, dit is een leuke plek voor mensen dat alternative mensen. Maar ik zag ook dat alternative mensen kijken door, de raam en weglopen. Maar dan mensen dat je gaat, eh, zeg maar, zien als normalo's, normaal mensen, kom gewoon binnen. En zeggen, oh, wauw, dit is leuk. Vroeger had ik zelf ook dat plaat. Vroeger had ik ook Haneko. Vroeger was het Wat is het gezellig? Wie ben jij? En ga je gewoon even praten. En we hadden altijd biertjes in de koelkast. En we live muziek op de weekend. En het was echt een soort van... Ja, en mensen komen van overal. Ineens was het wel over gehoord en gezien. En het was echt... <laughs> First vier en half, vijf jaar was echt super leuk. You know, in de laatste twee jaar had ik twee barbieren, de Mad Daddies erbij, om te helpen met de huur. En dat was ook super leuk. Maar na zeven en half jaar was ik een beetje klaar mee. Yeah. It's just going through the motions. Ik had niet eh, dat toen we de winkel begonnen, kan je naar andere kringelwinkels of marktplaats heel leuk spullen vinden voor niet zo veel geld. En het eh, doorverkopen ook voor niet zoveel geld. Zo, je hoeft niet de hoofdprijs te vragen voor dingetjes. Ik vind het ook... I'm no businessman. Zo ik vind het leuk dat als mensen iemand... Eh, zeg maar, je eh, hebben jong iemand komt binnen en hij pakt een boek. En ik ga beginnen met de boek praten over Burroughs of Bukowski of zo. En de boek is 15 euro, maar iemand zegt, ja sorry, ik heb alleen maar 10 euro bij me. En ik zeg, oké, okay, fijn. <laughs> ja, ja. Volgende keer ja. ga je wat in de donatieplaat gooien. Maar de winkel was een beetje ook een beetje een time travel eh, <laughs> winkeltje. Je Ik kwam binnen en ik kwam in een hele andere sfeer. Ja. Een andere omgeving. En dat was het leuke van dat winkeltje. Maar de winkel is er toch nog steeds? Mm, nee. Ja, Ik heb eh, in... Eh, waar zijn we net? Nou? Ja, begin 2020 Ah, besloten. Oh, okay. Op eind van 2019 besloten ik was klaar. maar dan een van de ah, eh, barberen, Rob uh, Nissink eh, van de Mad Daddies, hij heeft overgenomen de winkel, which is top. Uh, niet per se als winkel, maar als locatie voor de Mad ah, Daddies. Ja, Maar met hetzelfde insteek, hetzelfde sfeer, Van de you know, uh, from that punk rock, rock rock roll attitude. And maar het heet nu anders? Het heet nu de Mad Daddies Barbershop. <laughs> een, barber, een, een kapper. Ja, ja, ja, ja. Toen de eh, laatste paar jaar van de winkel had ik twee barberen in de winkel. <laughs> En het was geweldig. Je gaat zitten daar, met, uh, je, laat je bar, je haar knippen met een biertje. er was altijd een foute film uh, op de televisie achter mij. En soms op de weekend was er ook een live band playing als jij were aan de... were uh, you know, in, eh, de in, de barberstoel. Ja, nou, het was heel mooi. Maar there was a period where I was just going through the motions. Ja, en ja, ik dacht, ja, ik ben een beetje klaar. Zo ik heb, uh, ja, het gelukkig voor mij was het net voor corona. Gestopt met de winkel. En um, I don't regret it. that tattoo because of her disdain for ink. And the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. still blue like an illusion and the skies are still blue like an illusion And the sea's still cluttered by balloons Whose attached language grew to heavy burial And the planets, well, they never asked to be discovered And a toleration for one another, well Has become a bit malnourished, don't you think? And a curiosity, well Has gotten the best of us As we push aside the curtain every morning Just to confirm once more skies are still blue, like an illusion. The skies are still blue, like an illusion. We gaan nu naar de band, uh, eh, Rational Library. Mooi. Ben ben was uh, ook weer de winkel. Uh, eh, which was mooi met de winkel. Uh, ik zit daar koffie te drinken en ik wacht en niemand komt binnen. En eens door binnenkomen en iemand loopt binnen, gast. En hij zegt, ja, Uh, someone told me I should come here and talk to you. <coughs> oh, okay, welcome. We a cup of coffee? Come and sit there. And they asked me, Michel Zira. Michel Zira is the bass player in the band. Now Michel and I sat to praten. Gewoon, Michel muzikant. At the end of the gesprek, I loopt out the door and I said to myself, I gotta figure, this guy's interesting. I gotta figure out a way. I need him here for some reason. So is friendship begonnen, opgebouwd. En dan was het, hij uh, was nieuw hier in Nederland. So hij gaat uh, met mij op naar poezie voor, uh, poëziemiddag, ja. waar ik ga voordragen, spoken word events, ja. whatnot. En toen had ik dus gedicht, de Don't Be a Dick About It Doctrines, <laughs> op de first album. Mhm. En hij zegt tegen mij op een keertje, hij zegt, kan je dat voor mij inspreken op je telefoon, record it ik wil misschien wel proberen wat muziek achter te zetten. ja, sure, cool. Zo, ik heb het in mijn onderbroek eh, op de ochtend op de bank in mijn telefoon. <laughs> Don't be a dick about it voorgedraagd in de telefoon. Stuurde naar Michel. Hij was eventjes terug in Londen. Na twee weken komt hij terug en, dan eh, laat mij iets horen. En hij was like, wow, this is like Primal Scream, this is like ah, Screamadelica, yeah, yeah. this is like, it lifts, mm-hmm. it takes it to another level. And I was like, this is super cool. in that spring, in May from that year, I do the presenteren, ik weet niet of het de eerste, was second niet the eerste jaar, maar het tweede, derde jaar bij de Jupiter Podium Bevrijdingspop. De tweede ah, ja, podium. Ja, ja. En hij zegt tegen mij, een week of twee voordat, hij zegt, nou, there is een gaatje van 15 minuten, een rap battle, valt uit. Jij mag doen wat je wil. En ik oh. zeg, mag je met de band spelen? <laughs> Aha. En hij zei, heb je band? Ik zei, nee. <laughs> maar eh, kan ik wat doen? Dus, ja, oké. Okay. Dus ik zeg tegen Michel, we can do this live. Ja. So ik heb eh, via contact een eh, eh, guitarist geregeld. En hij, had de guitarist Eve, had een drummer named Frans. En dan gaan we in een pand bij vrienden van mij in like, Welse oefenen. We hebben drie liedjes gedaan. En we noemden het de 15 Minutes of Freedom Team. <laughs> <laughs> Leuk. we had, <coughs> Harlem Town Liberate Yourself from Mental Slavery. It is not helpless. It is not hopeless on the first album. Yeah. And the Don't Be a Dick About It doctrines. Okay. And I have it live Kadan, and it was for my. it was wow. It was so good. Dit was zo freeing. Zo... En na dat optreden, ik zeg tegen Michel, ik, zeg, ik wilde er graag echt Door. live. Ja. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Was say a few months or so was it, een paar, twee maanden of zo. En ik kwam terug en zei, nee, ik wil het graag doen. Hmm. I want to put a band together with you. So, en ik zeg tegen hem, ik heb toen eh, kennis gemaakt met Tam de Haan, staatsdominee. En, stadsdominee? Ja, staatsdominee, Tam de Haan. En Tam, hij is van de <laughs> vrijzinnige gemeente, toch? Ja, protestantenkerk. Ja, van, eh, van de Babo. Ja. Oh, ja. Een grote babbel. En hij, Tom, ik heb in de winkel op mijn verjaardag één jaar gewoon op Facebook gezet. Ik ben jarig, wie wil komen, drink bier, gezellig. En komt die jongen binnen, een beetje eh, Dummy jeans, t-shirt, sigaret roken, gewoon een praatje. Met een cadeau, met een boek van uh, eh, Alain Bouton heet hij, de French eh, filosoof, zoiets. Mhm. Ja, Maar Nederlands, I never read it. <laughs> maar ik praat met, met de gast en hij is een super sympathiek gast. En yeah. hij gaat weg en iemand zegt tegen mij... Oh, weet je dat hij is de staatsdominee? really? Ja. Oké. Okay. En dan again, friendship opgebouwd met Tom. En dan terug naar de band. I said, tegen Michel... Ja, Uh, ik wil a band beginnen, maar I really want Tom to be in the band. Because Tom's a big fan of Morphine. And I love Morphine. Okay. You know, Morphine, saxophone, Mark Sandman, and stuff yeah. like that. Misha was like, I don't know, baritone sax is so overpowering and so. And I was like, no, let's just try it. <laughs> so the band was there. En then we begonnen. Yeah. Yeah. And then we begonnen heel in a very organic way Yeah. dingetjes. There was gebeuren. geen plan. ik heb tekst en ik ga de tekst voordragen. En dan eh, Michel denkt, oké, oh, okay, ehm, vaak begint het met Michel op de bass. Michel is actually a guitarist. So the way he plays bass is heel... Eh, niet normaal. Mhm. Hij speelt in heel like a guitar player. En hij maakt heel mooie dingetjes met de basgitaar. En dan begint het daar. En dan Lars begint met de drums in te vullen. En de rhythm section begint. En dan fuck gaat Tom even puzzelen. Is het sax, gitaar? Het, het yeah. begin, Tom was heel... Uh, hij speelde weinig gitaar. En dat was a development phase voor hem. Where, where we are now. And En dan ga ik even door mijn tekst heen. En beginnen... Probeer... Ik, I always say it's like riding, uh, trying to jump a train. Yeah, yeah. The rhythm's going, moving. And I'm waiting waiting for it, it loops. En dan in een moment ga ik opspringen. En beginnen met de tekst. En dan find the rhythm in, in de muziek en in de words. Ik schrijf met een rhythm, maar dan moet ik dat een beetje... Eh, moet al passen, ja. Ja, Ik Ja. Ja. Ik zeg, mensen zeggen, oh, ben jij een singer? Ben jij een Nee, I don't, I don't, I, ik durf dat niet te zeggen. Mensen zeggen, oh, oh, je bent een rapper. Nee, <laughs> I'm a poet. suckers trying to bleed, but I got a drug and I got the bug and I got something better than love. How you like me now? Pretty good, going on, feeling strong. I quit my job blowing leaves, telephone bills up my sleeves, choking like a one-man dust bowl. Freedom rocks line ball, talking and cold, we went down lit up the shack. Grab me a beer out of the sack. Everybody bent over twice. Hitting the walls, throwing some dice. Leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why don't throw in frisbees at the sun? Put myself between the bones. Now I'm running am jump. Now I'm running like a flaming pig. Oh yeah. off the attitude. man my Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots, let it all get loose. unhappy if I cannot me pass. be root, just shake your boots and let it all get loose. ben je nou al bezig hiermee? Met het... Nou, ik denk zeven jaar. Zoiets. Toch we drie platen ja, afgebracht. Ja, die hebben ja. En ja, het is gewoon blijf uitzoeken, proberen, schrijven, nieuwe dingetjes. Vaak is het, we zijn ergens als ik kan spelen, ehm, in een soundcheck. Oké, ja. Yeah. Gaat, eh, Michel gaat een beetje pingelen ja. Eh, de baas. En Lars gaat invullen. En dan ga ik beginnen met praten of zoiets. En dan we just kind of play with it for a bit. Ik had de mazzel dat ik had door mijn contacts, of door mijn eigen avondjes, mm contacts opgebouwd met andere bands en andere plekken. Als een dichter Tuurlijk, ga ik vaak naar andere plekken om te, op te treden. So we had a lot of contact waar we kan mensen even vragen... oh, kan we bij jou spelen? Of ook mensen vragen, kom oh, gezellig bij ons... met ons aan onze showcase spelen. Zo so, uh, vaak, in het begin ja, best wel wat kansen. Van kleine cafeetjes of backyard parties naar nou, okay. ook de Paradiso. En ook de mainstage yeah. hebben we gedaan. You know, um, wij willen spelen op leuke plekken. Ik heb in de auto rijd hier, dik gezegd, eh, afgelopen zomer tijdens een pause in de lockdown soort mm ding. Wij zijn uitgenodigd om de Graceland Festival te spelen. Okay, yeah. En Graceland Festival is een christelijk festival. Ja. Yeah. Typhoon was de hoofdact, maar de, you know, musical act hoeft niet... Eh, christelijk te zijn, maar iets met geloof. Ja, en we komen daar door dat Tom was in een eh, grote article <laughs> in, in de Nederlandse, yeah. Nederlandse dagblad. Ja. En Tom praat over his work in the band. Ja. En dan dat was opgepikt via de festival. en dan komen wij op de festival. En dat was echt tof. Ik vind het... Je weet je... Wij hebben een paar keer in Paradiso kans gehad om de stage te spelen. Ja, en dat was leuk. Maar het was ook niet uitverkocht of super druk op dat moment. het was gewoon, je staat op dat podium, leuk. Gewoon spelen. Wij speelden op de, de 24 uur feestje dat they had een paar jaar geleden. Mhm. En wij speelden in de grote zaal om, ik denk, kwart over acht zoiets. moet er om zes uur zijn. En er is, ah, komt tegen mensen eh, een hele nacht door. <laughs> en dan eh, de begroting is al open. Na een soort van DJ of zo. En zo vies. En de, soort oh, steam en rook. en dan ineens komt hij met grote waterkanonnen. En alles <laughs> schoongemaakt. en dan wij mag spelen. Voor, ik denk tien mensen. <laughs> Oh, maar het was geweldig. Ik je zit er in de paradies op corner 8. ja. Maakt niet uit, fuck it. Ja. Maar het is niet dat ik wilde eh, zo snel terug. Ik wilde graag echt spelen op een oh, keer dat doen, wij hebben verdiend. You know, en je staat voor publiek, dat wil je graag zien. En, en, en dat moet je verdienen. Dat is waar. En dat gaat om in kleine cafeetjes te spelen, je naam, bekendheid op te bouwen. En soms gaat dat lukken, soms niet. You know? Ja, ze zegt tegen ons, ja, yeah, we don't know what type of music do you spell Ik zeg, eh, je Spoken soul, rock and roll, funked up freedom, boogie for your brains, party protest music. All right. <laughs> en dat betekent dat er all, there's alles in. Alles zit erin, ja. ja. Maar mensen zeggen, ja, yeah, we don't know what eh, genre speel je. Ja. ja. En ik ja. Ja, dat willen we graag weten. Ja. The best thing is, since you can't, zeg maar, pigeonhole what I do, mm -hmm. wij kennen yeah. Ja, ja. music ja. is you know. and also core business is the middle-aged man. okay. uh, net als ons. ja, natuurlijk. je eh, you want play for some jonge eh, eh, frisse mensen. Maar ik denk gewoon mensen dat dig what you do. En dig gaat in zee met je as, Je gaat plug in, maak van aan, beginnen. En mensen zijn bezig. It's that energy, like we talk about the car dat we geven. En wij geven alles. En, maar ja, weet je, wij zijn samen als band, als unit. Wij maken muziek En als we gaan spelen, you know, is niet altijd iedereen yeah. has the energy voor, maar, maar, we don't half-ass it. You know, we yeah. zijn, en yes, is het een hobby? Now, Lars is a professional drummer. Okay. Teaches drums. Michel is a professional musician. Can he make a living off of music at the moment? Yeah, yeah. Nee. Tom, you know, wij zijn professionals in yeah. dat wij geven alles. Want ik wil in ieder geval hartstikke bedanken. Maar ik heb nog één vraag. Wat zou je aan de jeugd willen meegeven? Uh, doe je ding. Find, Ga naar op zoek. Find something that interests you. Okay. And go after it. Go after and don't necessarily listen to what other people say. As I got off say it's only a phase. But my phase has become my life.